Kees Groot met het NOS-journaal. Groenlinksleider Klaver wilde neemt van de uitspraken van VVD-minister Blok over migratie. Op een besloten bijeenkomst in Den Haag had Blok gezegd dat hij geen voorbeelden kent van een multiculturele samenleving waar de mensen vreedzaam naast elkaar leven. Ook noemde hij Suriname een mislukte staat. Voor die laatste uitspraak bood Blok later zijn excuses aan. Klaver schrijft in een open brief aan Rutte dat hij niet begrijpt dat de premier zich nooit gedistanceerd heeft van de uitspraken van Blok. Morgen is de eerste ministerraad, de Kamer vergadert later nog over de kwestie. In Genua worden mogelijk nog steeds 10 tot 20 mensen vermist na het instorten van de snelwegbrug afgelopen dinsdag. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Ze baseren zich op mensen die zeggen familieleden te missen en het geschatte aantal auto's dat op het fatale moment op de brug was. Inmiddels zijn er 39 lichamen geborgen. Ondanks de flinke regenbuien van de afgelopen tijd is er nog altijd een enorm watertekort. Het neerslagtekort zal zelfs weer gaan oplopen, omdat er de komende tijd weinig regen wordt verwacht, blijkt uit de wekelijkse droogtemonitor. Alle droogtemaatregelen blijven daarom van kracht, zo is het voor boeren op veel plekken verboden om het land te besproeien. Wielrenner Nicky Terpstra verhuilt na acht jaar Quickstep voor Direct Energie. Bij die Franse wielenploeg wil hij zijn carrière nieuw leven inblazen. Afgelopen seizoen won de 34-jarige Noord-Hollander onder meer de Ronde van Vlaanderen. Wilco Kelderman doet mee aan de Ronde van Spanje. Tijdens het NK begin vorige maand raakte de renner van Sunweb geblesseerd aan zijn schouder, maar hij is voldoende hersteld. Het weer bewolkt en af en toe zon. Het wordt zomers warm met 25 tot lokaal 29 graden. Later vanavond en vannacht gaat het regenen en is er ook kans op onweer. Morgen trekt de regen weg en breekt in het westen de zon door.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 En dat zeg ik niet zomaar, want we hebben op dit moment een jarige Job aan boord. Jawel, vanaf 4 tot 6 is hier Hans en hij is er al en zijn vrouw ook. Dus allebei van harte gefeliciteerd. Eh, maar eh, Matchbox gaat natuurlijk nog een uurtje door. We gaan stevig beginnen met de Rolling Stones en met Aretha Franklin. Veel plezier het komende uur. washed his hands and sealed his face. Aretha Franklin met Chain of Fools uit 1968. En van de week kregen we helaas het bericht dat we ons moeten voorbereiden op een afscheid van Aretha. Ehm, en als eerste hadden we de Rolling Stones van het album Beggars Banquet, ook uit 1968. En het nummer was natuurlijk eh, Sympathy for the Devil. In 1978 bracht eh, Art Garfunkel een album uit, Watermark. En daarop staat het nummer eh, What a Wonderful World. En dat zingt hij niet alleen, dat zingt hij met Paul Simon en met James Taylor. What a wonderful, wonderful world this could be. What a wonderful, wonderful, wonderful, wonderful world. Don't know much about history. Don't know much about child Paul Simon en James Taylor met z'n drieën. What a Wonderful World van het album Watermark uit 1978. dan gaan we nu luisteren naar een One Hit Wonder uit 1972. En dat is Daniel Boone en het nummer heet Beautiful Sunday. En eh, het is inderdaad bij een one hit gebleven. Hey One Hit Wonder Daniel Boone met eh, Beautiful Sunday. Eh, we gaan nu luisteren naar een top 100 hit uit het jaar 1977. En inderdaad, die komt van de Nederlandse groep Champagne. Valentino. hit van de Nederlandse groep Champagne. En dat heette Valentino. In het eerste uur hadden we al eh, Eric Clapton als leadgitarist bij John Mayall en de Bluesbreakers. En nu hebben we hem solo. En dat is van het album Slow Hand, ook uit 1977. En het nummer heet Cocaine. Slow Hand uit 1977 was dit Cocaine door Eric Clapton. Vandaag, 41 jaar geleden, overleed Elvis Presley. En we draaien elke week al twee nummers van hem en dat doen we natuurlijk ook. En dat zijn Ready Teddy en Old Shep. Hier is Elvis. Ready, set, go and go. I got a gal at rock and roll. Going down to the corner, pick up my sweetie pie. She's my rock and roll baby, she's apple of my eye. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready to rock and roll. Got a flat top cats and the dungaree dog. I headed for the gym to the sock hop ball. The joint's really jumping, the cats are going wild. The music really some my day to cringe rock and roll. and the dung of the dog are headed for the gym to the soccer ball. The joint to the jump and the cats are going wild. And you listen to my dance, granny rock. Rock and roll, gonna kick on my shoes, roll up my faded jeans, grab a rock and roll, baby, pour on the steam. I shuffle to the left, I shuffle to the right, gonna rock and roll till the end of the night. No. just a boy were fast growing dim And one day the doctor looked at me and said I can do no more for him, Jim With hands that gone had struck the best friend that a man ever had. I cried so I scarcely could see. Old Shelby has gone where the good dog is gone, and no more with ocean eloquence will I roam. But if dogs have a heaven, there's one thing I know. Old ship zeer droevige lied van Elvis over Old Shep, zijn hondje, dat overleed. En daarvoor hoorden we natuurlijk Ready Teddy. Volgende week weer twee van Elvis Presley. Hier zijn de Piltdown Down Man. Piltdown Rides Again. En de man is nooit te oud om te leren, want ik ging er altijd vanuit dat de Piltdown Man een, Engelse band was. <laughs> Helemaal fout, een Amerikaanse band, maar ze hadden twee hits in Engeland en niet eens in Amerika. Dus vandaar mijn gedachten. Eh, de volgende plaat is geschreven door Felice en Boodle Bryant. En dan heb je het al gauw over een hit voor de Everly Brothers. Klopt, hier zijn ze met Wake Up Little Susie. up. hier net even Engelse les. <laughs> moest even een naam uitspreken. Althans, als moest dat. Sarah McLachlan. Nou, hij heeft er van alles van gemaakt, maar niet dat. <laughs> In ieder geval. <laughs> Het was even dolle pret. En nog trouwens. Goed, we zijn toe aan de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. We gaan er weer drie draaien. En straks hoor je eh, wie je gehoord hebt, wat ze speelden... en op welk nummer ze staan. Veel plezier. said you wanna be free like other people, so it's told me before. And so if you wanna love me, don't stand in place while I love story. I ask you, I ask you now, please go. Leave a tree, come from my if not love was the light to me. You know I would be to die if I should see. waren er weer drie uit de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. We begonnen met The Golden Earrings, zoals ze toen nog heette, en Please Go op 28. Mouth and McNeil met Helloa op 27. En op 26 Earth and Fire met Memories. En volgende week gewoon weer drie. In 1927 werd er een film opgenomen met in de hoofdrol Al Jolson. En die heette The Jazz Singer. In 1980 is die film weer opgenomen en toen in de hoofdrol Neil Diamond. Hier is hij met Hello Again. Hello again, hello Just called to say hello I couldn't sleep at all tonight And I know it's late But I couldn't wait Hello, my friend, hello Just called to let you know I think about you every night When I'm here alone And you're there at home Not there I just need to hear Hello My friend, hello It's good to meet you so It's good to love. this way when I hear you say hello. wait. Hello. Geweldig mooie uitvoering van het nummer Hello Again van Neil Diamond... uit de film The Jazz Singer uit 1980. Ik kwam van de week tot de ontdekking dat ik <laughs> bijna twee jaar... al geen nummer van Boudewijn de Groot heb gedraaid. Nou, dat gaan we meteen even goed maken. Dit nummer komt uit 2004, is geschreven door Freek de Jonge... en staat op het album Het Eiland in de Verte. Hier is De Vondeling van Ameland. Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golven als in de baarmoeder gevoeld... en schreeuwde tot hij door een jutter werd gevonden. Ameland sprak schande van de jutter. Een zonderling die leefde van de wind. Die al de raarste dingen had gevonden. Hoe kwam die het er nu weer aan, dat kind? Als hij er daags op uitging om te jutten, moest de vondeling altijd met hem mee. En toen hij na een jaar begon te praten, was zijn eerste woordje zee. de kleuter jarenlang. De jutter was zijn meester die hem wijze lessen leerde. Hij stond wijdbeens in het zand, was voor de woeste zee niet bang... en schreeuwde net zo lang tot de vloed zich keerde. Ameland sprak schande van de kleuter... De vondeling die schreeuwde als de wind was het in vredesnaam toch mogelijk dat de zee zich terugtrok voor een kind? Wat hij riep zou niemand kunnen zeggen, dat was uit de verte moeilijk te verstaan. En toen ze het theater vroegen, zei hij, volgens mij roept hij, ik kom eraan. strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen de zee in. Ameland sprak schande van de jongen die naakte zonderlinge vondeling. Men had zich op het duin verzameld, omdat men voelde dat er iets gebeuren ging. En toen begon hij plotseling te schreeuwen, zo hard dat het tot aan de duinen klonk. Nog even zag men hem op het water lopen voor hij in de diepte zakte en verdronk. Ik kom eraan we kunnen hem niet helemaal draaien, maar dat maken we wel een keer goed natuurlijk. Dit was Matchbox voor vandaag. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En zo meteen van 4 tot 6 Hans met zijn programma uh, Muziek Boulevard. En eh, ik wens u... Uh, trouwens, van 8 tot 10 hebben we Jaap Koper natuurlijk hè, met Alternative FM.